Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. In Noorwegen is gisteren een Nederlandse student vermist geraakt. Hij maakte samen met twee andere studenten een wandeling in een berggebied. Hij zou een stukje vooruit zijn gelopen, waarna het weer omsloeg. De man werd toen niet meer gezien en telefonisch was hij onbereikbaar. De twee andere studenten konden wel gered worden. Vandaag wordt er weer naar hem gezocht. Bijna de helft van de psychiaters in Nederland was vorig jaar emotioneel uitgeput door het werk. Dat aantal is een stuk hoger dan in 2020. Het zou vooral komen door de hoge aantallen patiënten... waardoor ze niet altijd de zorg kunnen leveren die ze willen. Dat maakt de psychiater Lodine ook mee. Ik eh, zeg altijd tegen mensen, mijn opleidingstijd was echt een wereldtijd. Toen dacht ik, dit is helemaal het vak voor mij en ik was heel enthousiast. En binnen een half jaar dat ik psychiater was... constateerde ik voor mezelf, ik vind er echt helemaal niks meer aan. Ik vind het niet meer leuk. Door de werkdruk overweegt één op de vijf psychiaters om een ander beroep te kiezen. De gemeente Utrecht wil dat het geld voor bijvoorbeeld schoolreisjes voor kinderen eerlijker verdeeld wordt. Nu verschilt het per school nogal hoeveel geld er is per kind. Daarom moet er een potje komen waarin deelnemende scholen hun ouderbijdrage storten. Daaruit wordt dan voor elk kind hetzelfde bedrag gehaald voor bijvoorbeeld uitjes. En meer dan 50 gemeenten doen deze week mee aan een dakloze telling. Het CBS schat het aantal op 30.000. Een veel te ruwe schatting, vindt deze coördinator van de telling. Het CBS eh, maakt gebruik van een schatmethode. Daar vallen heel veel mensen ook niet onder. Bijvoorbeeld geen mensen onder de 18 mensen boven de 65 worden niet meegenomen. En als jij dus niet verblijft in een opvang of in de maatschappelijke opvang, dan eh, word je ook niet meegenomen. Het is niet een letterlijke telling met mensen die de straat op gaan. Mensen die werken in een dakloze opvang wordt gevraagd te turven, net zoals gemeentemedewerkers die veel met daklozen werken. Het weer nog een grijze en druilerige dag. Vooral vanochtend af en toe lichte regen of motregen. Vanmiddag is het vaker droog, maar ook dan kan het miseren. Het wordt 13 of 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Stel een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Maarsen en de Leidse Rijntunnel. Een kwartier vertraging in 4 kilometer. Op de A10 Koenplein richting Amstel tussen Afrika Haarlem en Knopend Amstel 9 kilometer file. Vertraging is een kwartier.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 And you be ready for good loving. You be ready for good loving. Cause I worked hard all day. Now I'm coming home to be with the one I love. Candlelight, cold wine, soft music on the radio. If you got it everything you need from the store.